financiële hulp toegezegd. Italië en Frankrijk zeggen dat ze binnenkort samen een kleine 700 miljoen euro overmaken. Ze maken daarbij gebruik van bevroren tegoeden van kolonel Gaddafi. Kuwait wil 124 miljoen euro geven. De Libische opstandelingen zeggen dat ze 2 miljard euro nodig hebben om salarissen uit te betalen en voedsel in te kopen. Er komen nieuwe acties in het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Op 29 juni mogen reizigers in de ochtend- en avondspits gratis met de bus, tram en metro. Buiten de spits wordt er dan gestaakt. De medewerkers protesteren tegen de bezuinigingen en de openbare aanbesteding van het stadsvervoer. Deze week werd er ook al gestaakt, vandaag bijvoorbeeld in Rotterdam. Huiseigenaren die onder hoogspanningskabels wonen worden waarschijnlijk uitgekocht. De Tweede Kamer steunt dat plan van minister Verhagen. In heel Nederland staan zo'n 3500 koopwoningen onder hoogspanningskabels. Veel bewoners hebben gezondheidsklachten, al is niet duidelijk of die verband houden met de hoogspanning. Om de uitkoop te betalen gaat de energierekening de komende jaren met ongeveer 4,50 euro per jaar omhoog. In Amsterdam is de zogenoemde hotelspringer veroordeeld tot zes maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. De Australiër had een psychose door het gebruik van cannabis en sprong van drie hoog naar beneden en kwam terecht op een Braziliaan die daardoor een dwarslesie opliep. De Australiër heeft zijn celstraf in voorarrest uitgezeten. Daarnaast moet hij het slachtoffer 120.000 euro schadevergoeding betalen. AT-ridder Visser mag haar verzetsherdenkingskruis houden, ondanks haar recente bekentenis dat ze de Leidse ingenieur Goulier in 1946 heeft doodgeschoten. De vrouw dacht ten onrechte dat hij fout was geweest in de oorlog. Volgens Binnenlandse Zaken bestaat er geen regeling om onderscheidingen zoals het verzetsherdenkingskruis terug te vorderen weer vanavond klaart het op. In de loop van de nacht kans op mist. Morgen eerst zon, smiddags vanuit het zuiden buien. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een vrij normale avondsplits Ik de files in de Randstad van 5 kilometer en langer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Klappen Burgerveen en Zoeterwoude-Dorp 14 kilometer. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Knoopend Meer 11. Op de A10 West voor de Koentunnel 8 kilometer. En op de A10 Zuid, Zuid tussen Oud-Zuid en Knoopend Waterhuismeer 5. A12 Utrecht-Arnhem vanaf Knoopend Oude Rijn tot aan Driebergen 8 kilometer. De A13 staat vol tussen Den Haag en Rotterdam 13 kilometer. De A15 Euro Airport Rotterdam. Bij het Vaanplein 5. Op de A15 Rotterdam-Gorkum. Bij Hardingsveld-Giessendam nog eens 5. De A20 Hoek van Holland eh, richting Gouda tussen Spaanse polder en het plein 6 kilometer. A27 Utrecht-Almere tussen Pappelunet en Beeldhoven 6.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 me get back on I come back, I come closer I'm in mind, I hope Oh, feel like a moat I come back, closer the home I'm in, I like the moat I come back, closer my mind, schelden vraag haar of zij misschien weet wat wij bestaat Waarom de Joden geboren straks gaan Als je zegt, en kijk maar destination unknown.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 you Né? Né? É het is al jaarlijks. Ik bestel maar geen winkel, krijg mensen zich nog tempo. Bitch, nek op de blokkeer op. Alla met mensen spelen. Hier, en de Spaanse troep niks. Por besta milionaire. Wil maar vlotjes en É ziens.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 Sometimes she cries for me too And I say I never heard her But she knows it isn't true Cause although I never told her She knows about me and you Now she cries cause I downtown special cries along Cause I'm leaving tonight When Suzanne arrives She cries a rainstorm She cries a river. She cries for me too When I was standing around her And I hope she will be okay I just pray someone will find her And guide her on the way Cause I'm leaving for a while But sooner might have slept will always my baby, now I'm leaving Just tell her that I love Thank you.